of time because she's mine.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 Het CDA is niet van plan in te gaan op de oproep van de PVV om vandaag aanwezig te zijn bij de gesprekken met informateur Roosentaal en VVD-leider Rutte. Geert Wilders vindt dat CDA-fractieleider Verhagen mee moet praten om onderling vertrouwen te winnen. Verhagen liet gisteren weten dat hij voorlopig niet wil onderhandelen over de vorming van een kabinet met VVD en PVV. De woordvoerder van Verhagen wees erop dat de verschillen tussen de VVD en de PVV groot zijn. Voor het eerst in ruim 2,5 jaar is er meer werk voor uitzendkrachten. Vorige maand nam het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten met 9% toe... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de industrie steeg de vraag. Daar was een kwart meer werk voor uitzendkrachten. LTO Nederland wil dat fraude en uitbuiting in de champignonteelt hard wordt aangepakt. De werkgeversorganisatie voor de land- en tuinbouw reageert daarmee op de grote controle bij champignontelers. Meer dan een kwart van de bedrijven had illegale indienst. De meeste legale werknemers kwamen uit Polen en die kregen bijvoorbeeld veel minder betaald dan het minimumloon, terwijl ze wel lange dagen moesten maken. De samenwerkende hulporganisaties hebben de eerste maanden na de aardbeving in Haiti 14,4 miljoen euro aan noodhulp gegeven. Meer dan de helft van dat bedrag ging naar de ruim een half miljoen daklozen. Verder is ruim anderhalf miljoen uitgegeven aan gezondheidszorg. In Nederland is ruim 111 miljoen euro opgehaald voor Haiti. In het noorden van Pakistan is een Amerikaan gearresteerd... die van plan zou zijn geweest Osama Bin Laden te onthoofden. De 52-jarige Californiër werd in een bos opgepakt met een groot mes, een pistool en een nachtkijker. De Amerikaan verklaarde tegenover de politie dat hij al zeven keer eerder in Pakistan was geweest om zijn moordplan voor te bereiden. Het weerperiode met zon. temperatuur loopt uit een van 15 graden in het noordwesten tot een graad of 20 in het zuidoosten.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 fly go Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 你猫。 another road, and I ain't.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 time for Africa. Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dacht dat alles was. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo goed. alongside Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, <laughs> let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body.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 You'll always be my baby, though I'm leaving.